Verwacht wordt dat de aanvragen in het voorjaar weer op tijd worden afgehandeld. De Fiat doet onderzoek naar mogelijk gesjoemel met declaraties door oud-werknemers en bedrijven op Schiphol, schrijft de NRC. Volgens de krant zijn er 10 tot 15 verdachten en getuigen gehoord. Het gaat om oud-medewerkers van de luchthaven en van installatiebedrijven bij de vastgoedtak van Schiphol. Privéverbouwingen en andere gunsten zouden op kosten van de luchthaven zijn uitgevoerd. De wereld is in een jaar tijd ruim 9 biljoen dollar rijker geworden. Van die toegenomen rijkdom is 82 naar de rijkste 1 van de wereld gegaan, meldt Oxfam Novib in een rapport over rijkdom en armoede. De Organisatie voor Ontwikkelingshulp moedigt de overheden wereldwijd aan om minimumlonen in te stellen, de belastingen voor rijken te verhogen en geld te investeren in onderwijs en zorg. Bij een busongeluk in Colombia zijn zeker 13 mensen om het leven gekomen. Het voertuig werd op een berghelling meegesleurd door een aardverschuiving. De bus was zaterdag onderweg in het midden van het land toen de chauffeur werd overvallen door de lawine. Waarschijnlijk was de aarde gaan schuiven door de zware regenval van de afgelopen tijd. De wolf, die sinds begin dit jaar in België verblijft... heeft waarschijnlijk twee schapen doodgebeten in Meerhout... 30 kilometer van de Nederlandse grens. Begin dit jaar werd er voor het eerst in een eeuw weer een wolf in België gezien. De Belgische natuurvereniging Landschap VZW noemt de aanval door het dier een spijtige primeur... en benadrukt dat de overheid de boer schadeloos zal stellen. Het weer, vooral in het midden, oosten en noorden, valt soms natte sneeuw. Later op de dag wordt het geleidelijk op de meeste plaatsen droog... met vooral in het westen wat zon en het wordt 4 tot 9 graden. Dit was DFM. Verkeersupdate. Verkeersupdate. Dit is John Bakker van de ANWB. Vertraging in de Randstad op de A6 van Emmeloord naar Muiden bij Almere Buiten-Oost.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 I get along, but the trips always feel so long. And I find myself trying to stay by the phone. Cause your voice always helps me to not feel so alone, but I feel like an idiot. Working my day around the call, but when I pick up, I don't have much to say. So I want you to know it's a little fucked up that I'm stuck here waiting. At times debating, telling you that I've had it with you and your career. Me and the rest of the family here singing, Where'd you go? so have a little party every Halloween with candy by the pile. But now you only stop by every once in a while. Shit, I find myself just filling my time with anything to keep the thought of you from my mind. I'm doing fine, and I'm planning to keep it that way. You can call me if you find that you have something to say, and I'll tell you. I want you to know it's a little fucked up that I'm stuck here waiting.